Mariette Krol met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept westerse politici op... om zo snel mogelijk een handelsverbod in te stellen voor Russische olie. Ook blijft hij erop hameren dat Russische banken... volledig moeten worden uitgesloten van het internationale betalingsverkeer. Zolang Rusland geld blijft verdienen aan de export van olie... hoeft het de vredesbesprekingen niet serieus te nemen... zei Zelensky in een nieuwe videoboodschap. Een agent die bij een huiszoeking in Minneapolis een zwarte man doodschoot... wordt niet vervolgd. Justitie is wel kritisch over het politieoptreden... maar zegt dat niet kan worden bewezen dat de agent de regels voor vuurwapengebruik heeft overtreden. Het slachtoffer, een man van 22, lag tijdens de inval op de bank te slapen... met een vuurwapen waar hij een vergunning voor had. En hij schrok wakker. De agent schoot omdat hij zich bedreigd voelde... De zaak leidde tot protesten in Minneapolis tegen politiegeweld. In duizenden producten zoals shampoo, tandpasta, crèmes en make-up zitten heel kleine stukjes plastic. Blijkt uit onderzoek van de Plastic Soup Foundation, meldt Nieuwsuur. Van de ruim 7700 producten bleken er bijna 6700 microplastics te bevatten. Het gaat om de 10 populairste cosmetica merken in Europa van vier fabrikanten. De plastics zitten ook in het bloed van gebruikers, zeggen toxicologen. Hoe schadelijk dat precies is, wordt nog onderzocht en een graf uit de steentijd... dat vijf jaar geleden werd gevonden in het Brabantse Haps... blijkt het oudste van Nederland te zijn. Archeologen hebben onderzoek gedaan aan de hand van houtskool en botresten. Ze concluderen dat het graf dateert van ongeveer 7600 voor Christus. Daarmee is het zo'n 100 jaar ouder dan een graf in Rotterdam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 this way good. when I gave my world to you. All you wanna do is hang out When I am blind in my mind, I swear. You must take for anyone, so you can take home everyone. Cause it's only just begun. One look surrender. Hey, little fella, together. I never wanted you to listen before, so why should I living without you, baby surrender. Yeah. One look is all it took to remember.